is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 19 juli 2012 en dit is aflevering 118 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Donderslag Zomereditie. En deze zomer zal er in iedere zomereditie een stad centraal staan. En vandaag is dat Amsterdam. En dat is natuurlijk de hoofdstad van Nederland. En ik neem aan dat de meeste luisteraars daar wel een keer zijn geweest. Er zijn straks ook eh, Engelstalige stedentips. En dat is niet alleen voor de Nederlandse luisteraars, maar ook speciaal voor de buitenlandse luisteraars. Ik ben er van thee tot bier met muziek en de vaste donderslag rubrieken. Eh, en alleen tijdens de zomeredities zijn de rubrieken wat gaan we eten en de agenda wel komen te vervallen. Ik ga zo even bellen met Rob Ricard om een tipje van de sluier op te lichten. En de sluier is van zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen. En in deze zomeredities gaat Rob het hebben over de nederpop. En ik ben benieuwd welke platenkeuze hij gaat maken. En een donderslag zonder Theofriet kan ik mij niet voorstellen. Hij is er straks met zijn blabla-blog om half drie. En ook eh, is hij in de zomerse sfeer. Voor zover het mogelijk is met deze zomer hier in Nederland. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd5lijn.weblog.nl Het wordt tijd voor muziek. Pussycat, if you ever come to Amsterdam. blijven in Amsterdam. We gaan naar eh, RBD Jan. Met Lange Frans, Mick Harde en Piet Smit. Het nummer heet Hou van Amsterdam. Ah. Ik ben er geboren en ik ben er getogen. Net als mijn vader en net als mijn opa. Ik kan er lopen met mijn hoofd in de hoogte. Ik ga er warm door de winter en nat door de droogte. We hebben alles wat je wil, grappie, vraag het lief. Ontmoet de vraagprijs en we zeggen alsjeblieft. Ze komen van ver om te proeven wat de dilly dan. De onderbaas die weegt zijn woorden tot een milligram. De kroeg is een bruin en het geld is een zwart. En een Amsterdamse tong die staat nooit ver van het hart. Dus ik spring op het biljart en zing de meijers in mijn zak. Ik schud de handjes in de jantjes en ik swing door de stad. En inderdaad, we zijn een tikkie arrogant. Maar ik ben het mooiste van de wereld in de palm van mijn hand. Mik harder ramt de vlam in de pan. Je krijgt de groeten van Arbidjan en Lange Frans. Als ik mijn motor rijd, zo langs een grachtenpad, dan denk ik bij mezelf, ik hou van Amsterdam. Je bent er vogelvrij, omdat er zo dichtbij. Yeah. Maar toch zo ver ligt Amsterdam, ah. Amsterdam. Heldhaftig, vastberaden, warmhartig. Je kent langs de grachten struinen, alles is er prachtig. Rood, zwart, rood is de vlag die wappert. Drie keer X in je mik, gaf die doet de dapper. Alle dagen van de richel die maak je klappers. Spreken een paar proosten met de afzakken. Sommigen vinden mijn accenten afknappen. Maar waar ik vandaan kom, kun je niet van me afpakken. Ah. Eh. Amsterdam, oud Amsterdam. Waar de zeelieden de lala, zijn wimpels zo lam. Yeah, Amsterdam, oud Amsterdam. Waar de zeeman verzuipt over bieren van gram. Wankelend over Damrak en Dam. Naar het plein van Rembrandt. Maar geen schijn vakantie, waas je dans maar met de rest mee. Zes neem, stress weg, vind geen betere plek. Waar je ook je best deed. Als ik mijn boot zo zolang ze grachten baalt dan denk ik bij mezelf, ik haal van Amsterdam. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. Zo dichtbij, maar toch zo ver ligt Amsterdam, Amsterdam. inmiddels uh, eh, 1907, eh, oftewel 19 juli. Maar dat wisten jullie al, want jullie luisteren al een, eh, ja, een 10 minuutjes ongeveer naar donderslag. En dan praat ik altijd eventjes met Rob Licaar. En ik heb net van ehm, Anna heb ik gehoord dat Rob iets gaat doen met de Nederlandse muziekgeschiedenis... in de komende uitzendingen van donderslag, de zomeredities... Goedemiddag, uh, klopt dat? Ja. Oh, dat is spannend dat is meteen al een eerste tip voor natuurlijk eh, alle zomeredities. Jij doet iets met eh, de, hoe heet het, Nederlandse muziekgeschiedenis. Ja. Ehm, maar we hebben het nu over ehm, oh, deze dag van vandaag. En daar heb je natuurlijk alweer een hele mooie tip voor uitgezocht. Heb je daar een, eh, of een mooie tip voor mij nou, een mooie platenkeuze voor uitgezocht. Maar je hebt, je hebt natuurlijk wel een tipje. Ja. Vertel. Ehm, met een tweelingboer. Ja. Uit Voorschoten en omgeving. Met een tweede broer, uit Voorschoten en omgeving. Eh, zullen we dat de tip laten? En ja, want je had al verteld dat het met de Nedergebiedgeschiedenis geschiedenis te maken heeft. Ja, en dan eh, wordt het al heel makkelijk, denk ik. Dus hoef je niet te vragen uit welk land ze komen. Dat is waar. Ehm, dat doe ik ook niet. Daar gaan we er straks eh, om half bier over praten. En heb ik nu ook uit Nederland een mooi nummer. Eh, en dat is van eh, Jacqueline, oftewel Jacqueline. En die komt uit Graship. En dat is een eh, verbastering van Perzik. Maar dat oh. wist, je, waarschijnlijk al. Graship, de Nederlandse band. En dat komt van haar album uit 2010 en het heet Overrated. Ik spreek je straks. shop top. Not looking for sounds, get away from the bar and give me romance. What's wrong with being overrated? What's wrong with being overrated? Tell me I'm your favorite. looking for love, longing for kisses, kisses and hugs. Not looking for shop talk, not looking for. Als je naar buiten kijkt zou je het eh, niet zeggen. Het is zomer, maar eh, het is eh, slecht weer. Je geeft er eigenlijk geen ene moer voor. Maar vanaf zaterdag schijnt het beter te zijn. We luisteren naar Mango Jerry in de Summertime. and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. will settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Just do what you feel. Speed along the lane. You can turn or return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I get happy, but when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the lives we're living, yeah, that's our philosophy. even terug naar Amsterdam. Het eh, nummer is van Drukwerk en de titel is eh, Hey Amsterdam. Ik ben in Amsterdam geboren, drie achter op de Bloemgracht. Waar je in je nest kon horen, als buurman Ali maakte s'nachts. De straten waren om te spelen, we zwierven door de hele stad. We geloofden nog een hele We jatten appels op de markt in Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd, hey Amsterdam. Je kan geen goed meer doen, maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam je bent nog net als toen. En kom je terug na heel wat jaren, dan zeggen ze mokum, dat is dood. Maar ik geloof niks van die verhaal, als ik zo door de stad heen loop. De kooplaag staan nog steeds te katten, de nieuwe dak, drukker dan ooit. Ik zie een jochie appels jatten naar Amsterdam, verandert nooit. Op zondagmiddag naar de vallen, en als je langzaam liep, dan zag je meer. Oh, dan vallen de met z'n hand, de stoos echt tien keer op en neer. En zondagavond was het knokken, het hinderde niet tegen wie. Tot de politie dan kwam fokken, de vochten we wel tegen die. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer, want Amsterdam je bent nog net als toen. Die dronken vent die in portiek lag, en mijn ma die dorst niet naar hem toe. Toen pa vroeg of hij zo'n ziek was, zei nou nee, alleen maar moe. De zoveel is er niet veranderd, een junkie ligt in een portiek. En naast me vraagt een Amsterdammer, hey, hey. יש נמו אופי Hey, Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. Want vreemdelingen, junkies, rellen, ons maken ze mij niet bang. Ze kunnen ons nog meer vertellen, tot het allemaal bij Amsterdam. Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar die dat ze geen Amsterdammer, want Amsterdam, je bent nog net als toen. Amsterdam, je bent nog net als toen. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. Dit is Radio 501. Is Radio 501. dit is Stevie Ray Vaughan. Ja, we kunnen het weer niet meer uitstaan. Het is verschrikkelijk deze zomer. Hopelijk wordt het beter. Ehm, Stevie Ray Vaughan, die had er een nummer over. En dat nummer dat je nu hoort heet Couldn't Stand the Weather. Oftewel, je kan het weer niet harden. blog van Theo Verriet. Blablablog.nl, zomereditie 2012. Op de fiets door mooi Amsterdam. Ik fietste vanmiddag achter een groep toeristen met gids aan. De gids had het tempo er goed in zitten. De toeristen konden hem nauwelijks bijbenen. Wat zeg ik? Ze kwamen amper onbeschadigd door het drukke Amsterdamse verkeer. Gebrek aan goede voorlichting, leek mij. Dit stukje is daarom voor iedereen die als toerist door Amsterdam gaat fietsen. Aanwijzing 1. Verkeer van rechts heeft vaak voorrang. Dat betekent niet dat je moet stoppen als iets of iemand van rechts komt. Nee, in Amsterdam ga je dan gewoon aan de linkerkant van de weg fietsen. Aanwijzing 2. Een groen stoplicht betekent dat je door mag rijden. Oranje betekent dat je door moet rijden en rood betekent dat je bij het doorrijden moet uitkijken omdat er van links en rechts ook verkeer komt. Aanwijzing 3. Als je verandert van rijrichting, steek je je hand alleen uit als je eigenlijk niet van rijrichting kunt veranderen omdat je bijvoorbeeld net wordt ingehaald. Daarbij kijk je uiteraard niet om en je probeert de snelheidsduivel naast je met je vingers in zijn ogen te raken. Verder sla je uiteraard gewoon af, ze remmen wel. Aanwijzing 4. Als een fietser voor je plotseling stopt voor een zebrapad, wijk je snel uit, scheld je de fietser verrot en geef je met je bel aan dat de mensen op het zebrapad een veilig heenkomen moeten zoeken.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 about your love? And what does it mean without your love? Where would I be? Radio 501 met donderslag eh, zomereditie. En eh, we gaan op weg naar bieruur. Het is slecht weer buiten. En we gaan terug naar Amsterdam. Lisbeth List. In dat oud Amsterdam, in de buurt van de haven, gaan de zeelui zich laven, drinkend hek van de dam. In dat oud Amsterdam liggen zeelieden dronken als een wimpel zo lam in de dokken te ronken. In dat oud Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich grauw van gram in het bier wil verzuipen. Maar in oud Amsterdam zie je zeelui ontkaterd als de ochtendzon schatert over damrak en dam. In dat oud Amsterdam zie je zeelieden wikken, zilveren haringen slikken bij de staart uit de hand. Van de hand in de tand smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken maar aan in hun grof ze stinken naar uien, daarmee doen ze hun maal. Na dat maal staan ze op om hun broek op te hijsen. En dan gaan ze weer hijsen tot het boert in hun krop. In dat oud Amsterdam zie je zeelieden zwieren. En de meiden versieren lijf aan lijf warm en klam. En draaien hun bals als een wentelende zon. Op de klank dun en vals van een accordeon. En zo rood als een kreeft happen zij naar wat lucht eens met een zucht de muziek het begeeft. Met een air van gewicht voeren zij met wat spijt. Dan een Mokumse meid weer terug in het licht. In het oud Amsterdam gaan de zeelui aan het drinken, aan het drinken en drinken. En daar nog eens op drinken, tot het oude kerksplein op hun thuishaven lijkt. En de hoer in het kozijn net als moedertje kijkt. En haar borst is de borst van verloofde of vrouw. En daarna weer zo'n dorst en daarna terug naar de schuit. En de kater breekt aan en ze slikken het uit. Tegen meer paal en kranen in dat oud Amsterdam. In het oud Amsterdam, in het oud Amsterdam. je radio. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. Het op je radio. Dit is Radio 501. Hey guys, Mark here with Walter's World, and I'm in Amsterdam, having a great time. And I thought I'd give you, because a lot of people like to come to Amsterdam just for a weekend or for a long trip or whatever. And so what I thought I'd do is give you the five things you're going to love and hate about visiting Amsterdam. Okay, because everyone either loves it or hates it, sometimes it's in the middle. But I'm just going to give you some things to watch out for and some things you should look forward to enjoying when you're here. Now, I always like to get the bad news first, so I want to go through the five things you're going to hate about Amsterdam first. First off, first off, Bike dodging the cars, <laughs> the buses, the trams, all of them, they follow traffic rules, the walkers, everything. The bikes don't. The bikes go everywhere. And you're most likely, you're not gonna get hit by a tram, you're gonna hit by a bike. So make sure you're always watching when you're walking around. Also, when you're riding a bike, which is also really fun here, make sure you're paying attention because it's easy to get hit. That's what makes it so dangerous. Driving here or riding here is the bike. So be careful. That's one thing you're gonna hate. But it is a cool thing because it is very healthy and stuff like that. But as a tourist, you might get a little tired of waiting and trying to figure out how to get to the bike. Number two, guys, for as much cool stuff as there is in Amsterdam, eating is not one of the cool things. There's not a lot of good restaurants here. There's a lot of expensive, crappy restaurants. Okay, or medium-priced, crappy restaurants. Okay, so when you come here to, to Amsterdam, don't expect to be eating that well. Okay, if you get a hotel, something like that, just eat at home because it's amazing. They have really good food in the supermarkets, but the restaurants not so good. You get outside Amsterdam or farther from the city center, obviously there's a lot better choices for the food, and the price-quality ratio goes much higher. Okay, number three, Amsterdam is famous for drugs and prostitution. It's something you might end up hating when you're here because you will see, you know, you'll smell the cannabis floating around. You'll see the girls in their bikinis all the time. If you're coming with your parents or your kids, sometimes you're like, you know what, I don't want to deal with that. Okay? And the thing is, it's not so much the drugs and prostitution, it's what that comes from that that you're not going to like. And that's number four of things you're going to hate about Amsterdam. That is the drunk, high prostitute, prostitute tourists that are here. Okay, you'll see that there are a lot of people, especially Easter break, that come from Germany and other countries that come here, and all they do is get high, get drunk, and act stupid. And that's what really kind of makes Amsterdam a bit ugly. It's not the Dutch doing the stupid stuff. It's the tourists coming here, getting high, getting all these things, and making fools of themselves. And therefore, it makes it pretty dangerous to be out after dark here, even before dark, when you're walking around in the tourist areas and stuff like that. Okay, so be careful. But that's one thing you're not going to like about it. And number five, the things you're going to hate about Amsterdam is going to be about before you get here. Finding a hotel. Guys, if you want a hostel, you want to live with five other people, whatever, then it's fine. There's plenty of hostels here that are cheap gummy but cheap. You'll be fine with that. But if you're looking for a hotel, you're you know you're like me, early 30s, and you're tired of living in a hostel. Finding a ho- affordable, good accommodation is very difficult here in Amsterdam. Okay, and if you do find things, sometimes apartments, and then they have their like really steep steps that your kids will fall down, like mine did. We got to see the inside of a Dutch emergency room, always good fun. Okay, so make sure you're preparing way in advance to get accommodation for Amsterdam. Okay, so those are five things you're gonna hate about Amsterdam. Now, what are the five things you're going to love about Amsterdam? First up, the museums. Guys, the Rijksmuseum, the Royal Museum, the Van Gogh Museum, the Anne Frank House, which is right down the street. There are amazing museums here to check out. And you know, most people think it's you know prostitution, drugs, and fun in Amsterdam, which they have. But also, there's the museums. There's a lot of culture here, which a lot of people forget okay? So you got the museums. Number two, the things you're gonna love here, the canals, like behind me, taking a canal tour or just walking through the city along the canals, it is beautiful. The city is amazing, okay? And the canals help that. So just take a canal tour, simple hop on, hop off, you have a great time, and it is well worth it, okay? Next thing you're gonna love about here, the drugs and the prostitution. <laughs> yes, even if you don't do the drugs or the prostitution, the fact that you go to the red light district, and you see what's going on, you see those things, you go walk by the coffee houses, it is an experience. And believe me, it's something you'll tell your friends for a long time when you go back home. <laughs> Oh yeah, I was in Amsterdam, the girls in the in the windows in their bikinis. I couldn't believe it. Yeah, that's one thing you will love about it because it will give you lots of <laughs> stories to talk about later on. Okay, number four, guys, the architecture here. not a really good street for that right now, but the architecture here is amazing. Okay, just walking around, like I said, walk around the canals, but also look at the architecture. It's amazing stuff. The city wasn't really destroyed during any the, during the last World War, and so the city is truly breathtaking when you walk around, especially when you get outside the tourist center. It is outstanding. Okay, that's why I usually like to stay a little bit farther out of the center so I don't have to deal with all the kind of ugliness of that. Okay, next number five. My personal favorite here is the French fries with mayonnaise. Okay, you may remember a Pulp Fiction movie. The guy talks about French fries with lots of mayo on it. Guys, there's French fry stands. They're called frites. There's French fry stands all over the place. Make sure you get some and have mayo on top and enjoy it. Or chili mayo, which is ketchup and mayo. But no, that, that'll be my number five. But number five, for real, is just the city. It is a beautiful city, not just the architecture, but everything combined. You will love it. You'll fall in love with the town because it is beautiful. Just as long as you stay out of the tourist center, you'll be fine. So I'm gonna go have a overpriced, but you know, decent meal. <laughs> but uh, we found one, and it's kind of far out. But I just thought I'd show you a little bit of Amsterdam. So those are the five things you will love and hate about Amsterdam. So have a great trip. is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Een bikini en slippers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio 501. We gaan terug naar Amsterdam. We blijven in Amsterdam. Rika Jansen, Amsterdam huilt. in zijn fotoboek. Dan sta je versteld als hij weer vertelt van de Weesperstraat in de Jodenhoek. Als hij dan verhaalt hoe het leven begon. Bij het ontwaken, handel en zaken, humor en gein, dat was de levensbron. En had je een dag eens geen mazzel gehad vergaat. Soms riemt er nog een in het late uur. Ik heb nou mooie olijven en uitjes in het zuur. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de gein. Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hadouche heen nu daar stond. Bij het Gannekefeest gingen de kaarsjes weer aan. Dan werd er gewenst, door Godje gewenst, en dat het toen allen weer goed maar zal gaan. Er werd geplunderd en uitgeroeid. Hebben daar Indische jeletjes gestoeid. Men noemde het ras ook oh kadoekot. Oh Daarom mocht het niet zijn zoals het er was. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt. Op vrijdagavond, kugel met peren. Wie dat niet nascht, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat en met een in zijn ogen fluistert hij. Mazzel en brood voor de hele mispogen, mazzel en brogen, voor de hele mispogen. John Lennon, George Harrison. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yes. Onze donderslag huisband was dat. Dat waren dus de Beatles.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 En zij hebben het over het eh, Centraal Station in Amsterdam. Het nummer heet dan ook Amsterdam CS. ijzer, kiezel, staal, beton en steen. Het station een kathedraal, al die ruimte om me heen. Met moeite springt de wijzer van de klok naar tien. When ik denk Een trein vertrekt, traag verplaatst de motor het gewicht. een man het werken moe, haalt zijn hand over zijn gezicht. Mijn hoofd valt in de nek, mijn ogen vallen dicht. En ik denk aan is grauw. De trein brengt mij weer terug naar degene van wie ik hou.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 En morgenavond kiest Arwin Tammega in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals altijd even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 uur op Radio 501.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 Op 21 juli 2012 pakt Abbekerk uit. Van 3 uur s middags tot middernacht is het feest in de tuin van het dorpshuis De Nieuwe Haven in Abbekerk. Met onder andere Lisa Hilhorst, Lights Out, Juice, Jimmy B, Yellowcap, The Tankers, Champagne en Second Door Left.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 GW Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Hoe heb jij dat eigenlijk aangepakt toen Nicky naar de brugklas ging? Praten helpt om uw kind nee te leren zeggen tegen roken, drinken en blowen. Als ouder heeft u invloed op wat uw kind doet. Maar hoe voert u zo'n gesprek? Kijk voor tips en verhalen van andere ouders op hoepakjijdataan.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Het is nu 3 uur. 3 uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio. Is radio. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Als je Lang gebeurd. Oh Au bord de l'eau, je t'écris un mot Rien qu'un oiseau qui me surveille Je pense à toi, bon baiser de Marseille Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment T'envoyer un coin d'asie sans nuage me mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau de rivage à l'encre d'un vieux stylo, au bord de l'eau. Je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soin au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. Au bord de l'eau, je t'écris un mot. Rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais, Tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. tu pouvais tout lâcher. Je partirai te chercher, te ramener au pays des Het gaat snel deze zomer. We hebben het eerste uur namelijk alweer achter ons. En ik ben er nog tot bieruur. En ik heb nog muziek en informatie en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. Eh, wat gaan we eten? En de donderslag muziekagenda zijn vandaag niet in het programma. En die komen weer terug in september na de zomeredities van donderslag. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag zomereditie met eh, mijn zomerhit van uh, Moussu T. En het nummer heet Bombezer de Marseille. En de donderdist die staat al klaar. Maar eerst heb ik nog voor jullie Amsterdam, oftewel Amsterdam van Janice Ian. tot middernacht Sunshine Girl van J. Boog. Cause you make me phone that sin by the bad Make me wanna pull off my lighter Charisma shoot out like a geyser Break next and people up pass beside her The woman you're hotter than a fire I'm burning with love and I'd love to love her I said forever I'd love to love her She's a sunshine girl lighting up world What she does to me She makes me say whoa zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Ja, iedereen wil wel zijn koffers pakken. Allemaal even lekker naar het buitenland toe, naar de zon. Want hier in Nederland is het maar niks. Maar er wordt beter, schijnt het. Daniel Lohuus, die zingt er ook over. Die hoopt ook dat het mooi weer wordt, denk ik. Het nummer heet Zomerweer en komt van het album Grip. We luisteren naar Daniel Lohues. I'm Hanratty from Hosterworld.com and if you want to know what is the Dutch capital's best known street market, what is the best way to get around the city's canals, and what are some of its more traditional cafes, go nowhere because here are 10 things you need to know about Amsterdam. cobweb of canals and home to some of Europe's most beautiful architecture, Amsterdam is one of the most picturesque cities in the world. Nothing beats spending a day enjoying the city's waterways or soaking up culture in one of its world-class museums. And while it's famous for its liberal attitudes towards sex and drugs, there is much more to the city than a red light district and a bunch of coffee shops. Now, here is the first of those 10 things. making up approximately 45% of Amsterdam's traffic, the bicycle is by far the easiest way to get around Dutch capital. And after a number of hours, it will dawn upon you that there are people on bikes absolutely everywhere. There are lots of places around Amsterdam where you can rent bikes. Some companies rent bikes just like the ones the residents use, while other companies rent bikes with their logos all over But my advice is to rent a bike without a logo on it. This way, you'll fit in with the locals better. Somewhere that rents unbranded bikes is rented by Damstrat just off Dam Square. But if cycling isn't your thing, you can use the city's trams to get around. Dutch capital has more than 160 canals and over 1,250 bridges. Make sure to take some time out to stroll along the different canals, admiring the architecture and houseboats along the way. There are lots of different boat tours in Amsterdam, but if you're looking for a fun way to get around the city's canals, try one of these canal bikes. <laughs> The canal bikes are operated by a company called Canalbus and can be rented at four different locations around the city. These include Leitzaplan and the Anne Frank House. Amsterdam's largest and certainly most famous park is Vondelpark, which can be found just south of Leidseplein. It opened its gates back in 1865 when it was originally called New Park. But then, after a statue of the famous Dutch poet Joost van den Vondel was erected in 1867, it adopted the name Vondelpark. And if you're looking to get away from the hustle and bustle for a few hours, this is the perfect place to do it. Amsterdam is a shopper's dream come true, and there are lots of places to treat yourself to some retail therapy. The two main shopping streets are Leidestraat near Leidseplein and the pedestrianised Kaiserstraat, which is closer to Central Station, and the imposing Magna Plaza is the city's number one shopping centre. If you're looking to pick up a bargain, probably the best place to find one is in the Albert Kuipmarkt, which is also Amsterdam's number one street market. It's located in an area called The Pipe, which is just behind the Heineken Brewery, and here you can pick up everything from clothes to food. many people who visit Amsterdam only see the touristy areas around Leidseplein, Dam Square and the Red Light District, but the city has so much more to offer. Jordan near the Anne Frank House is full of quaint streets and boutiques, while in the Pipe you'll find bars and cafes along Eerst van der Helstraat. And right beside the Red Light District is Newmarkt, which is where you'll discover Amsterdam's Chinatown located just west of central Amsterdam, nine streets or Straatjes in Dutch, is one of the city's most charming areas and one that isn't visited enough by people coming to Amsterdam. The small area is full of specialist stores and second-hand shops, most of which are independently run and owned by locals. It's also full of some really cool cafes and restaurants. If you're on a really tight budget and you're looking for some free things to do, here are a few suggestions. Located behind a square known as Spau, Behainhof is a tranquil courtyard that was once home to a female religious community and entrance is free. Another cool thing to do that won't cost a cent is go on a free walking tour operated by New Amsterdam Tours from Dam Square. They last around three hours and take in the city's main sites. And if you want to see Amsterdam from the water without having to spend any money, take a trip on one of the free ferries from behind Central Station. Amsterdam is home to some of the world's best known and most fascinating museums. These include the Van Gogh Museum, which houses the world's best collection of the famous painter's work, the Rijksmuseum, which is the Netherlands' largest museum and is home to many well-known works by Rembrandt, and the Anne Frank House, which tells the story of the famous teenager who kept a diary in the building where the museum is housed. Found on the Amstel River, the Hermitage Amsterdam is one of the Dutch capital's newest and biggest attractions. Located in a beautifully restored 17th century building, this enormous museum has exhibitions on mid 19th century Russia and more. Like in most capital cities, there are hundreds of restaurants in Amsterdam. Here you can take your pick between everything from Greek cuisine to Thai and in particular, there are lots of Indonesian restaurants and steakhouses. But something that you will only find in the Netherlands is a chain of fast food restaurants called Fabo. Now, the way it works is simple you choose what you want. In this case, I'm going to go for a traditional Dutch croquette. Then you put in your coins and enjoy and you can find Fabo restaurants all over the city. Amsterdam is better known for its coffee shops to sell hash and marijuana. All over the city are older cafes known as brown cafes. These are traditional Dutch bars that get their name from their brown stained walls caused by all the cigarettes smoked in them over the years. They're a great place for a coffee in the morning or a beer anytime. Prost. Ones to look out for include Cafe Hoovel on Prinsengracht near the Rijksmuseum, Cafe Chris in Jordan, which dates back to 1624, and arguably the most famous of all, Cafe Hoppe on Spau. Because there are so many bars in Amsterdam, a great way to enjoy a night out is on a bar crawl. The best one is called Ultimate Party, and if you join this party when you're out in the Dutch capital, you're guaranteed a pretty crazy night. crawl, which can be booked by logging onto hostelworld.com forward slash tours, meets in a city's light supply area, and visits many of its top bars before ending up in one of Amsterdam's coolest clubs. So that is our 10 things you need to know about Amsterdam. If you haven't planned your trip here just yet, hopefully it will give you a few hints and tips. For a fact sheet on everything that's in this video, log on to www.hostelworld.com forward slash videos and for the biggest and best selection of hostels in Amsterdam on the internet, stay in the same size. tips over Amsterdam. 10 tips. En nu gaan we naar Paul Simon. Have a Good Time heet het nummer. Prachtig mooi nummer. Paul Simon. Yesterday it was my birthday. I hung one more year on the line. I should be depressed. My life's a mess, but I'm having a good time. loving so well. I should go to bed, but a voice in my head says, Oh, what the hell? Have a good time, baby. Have a good time. Have a good time. heartland. But I think it's all overdone. Exaggerating this, exaggerating that, they don't have no fun. And I don't believe what I read in the papers, they're just out to capture my. have a good time. Platenkeuze van Rob Ricard. Ja, beste luisteraars, je hoort het al. Het is bijna half bier. Nee, het is half bier. Op deze eh, zomereditie van Donderslag. Hallo, in deze zomereditie hallo, van Donderslag. Op 19 juli 2012. En dan heb ik natuurlijk Rob Ricard aan de lijn voor zijn platenkeuze. En geen tip, maar echt de platenkeuze. En eh, waar gaan we het over hebben? Goedemiddag eh, weer terug in de uitzending, Rob. Ja, ik had het al gezegd en iedereen weet het nu natuurlijk. Waarschijnlijk wel, ik weet het niet. Je tweelingbroertjes, dat waren de Koetsen. De Koetsen, ja. En, eh, Was dat niet een een-eigen tweeling? Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een, eh, een, eh, een, een gitaar- en keyboard-tweeling was. Nou, ik kan me herinneren dat ze namelijk zo erg op elkaar leken... dat ik nooit precies wist wie wie was. Oh, maar dat heb ik wel vaker. Oké. Ook met mensen die niet op elkaar lijken. Oké. <clears throat> Maar eh, de groep Earth and Fire, daar hebben we het dan al. Ja. En eh, dat is een groep en die komt uit de jaren 70. Ja. Oké. Maar zij zaten niet als enige in die band, Wie speelde daar nog meer in mee? Ja, ehm, die tweelingbroer. Ja. En een drummer hadden ze ook nog erbij. Ja. Kees Kalers. Ja, en eh, Kees Kalers, die leeft trouwens niet meer, hè? Nee, die is overleden. Ja, ja. 2006 ja, een jaar of zes geleden alweer. En eh, ja, ze hadden ook een, eh, een zangeres, Manuela ja. Berloot. Ja, maar dat... Maar die hebben ze vervangen. Ja, dat, die, eh, die, die is in het begin erbij geweest. Ja, die hebben ze vervangen. Ja. Door Jerny Kaagman. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal van Idols. Nee, die kwamen uit de Rangers. Ja, weet ik. Maar ik bedoel, de, de, de, de jongere luisteraars onder ons... die kennen Jenny Kaagman van Idols, van het programma... Oh, van, ja. denk je nu in Idols? Nee, Idols dat... Uh, <laughs> oh, is dat, ik dacht dat dat een band was. Nee, nee, Idols is dat programma op RTL 4, hè. Oh, oké. dat zegt me niks. Maar... Nee, weet je... Oké, okay, dat, al toch wel? Oh, de Voice of Holland. Nee, ja, zoiets, maar dan eh, anders. En dus zat zij in de jury. Ah, maar goed, dat weten de jongere luisteraars eh, wel wat uitels is. En die eh, bestempelen jou natuurlijk meteen als... Eh, nou ja, laat maar. Um, Johnny Kaagman, die heeft dus Manuela Berlo op, opgevolgd. Ja. En die... Ehm, even kijken, die heeft ook nog een solo carrière gehad, zover ik weet. Onder de naam uh, Lyset of, of Lisette of zoiets. En wat ik weet is dat ze moest afhaken met een eh, wegens een oogziekte. Ja, dat weet ik ook. En eh, weet je wat ook wel aardig is? Earth and Fire die braken door met het nummer Seasons. En dat werd geschreven door George Koymans van de Golden Earring. Ja, die komt eh, volgende week misschien wel. Oh, nou, dan, nou ja. Verklap je, verklap, je alweer een hele hoop. Misschien, zeg ik. Oké. Nou, ehm, wat kunnen we nog meer over zeggen? Nou, Nee, We kunnen zo. er toch ook naar gaan luisteren? Lijkt mij ook, hè? Oh ja, de, ze hadden nog een nummer 1 hit, hè? En dat was in 1972 eh, Memories. En daarna nog een paar hits, zoals eh, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Love of Life. Nou, dit even voor de thuisschrijvers. Nou, die doen we. Welke doen we? Die eh, Maybe Tomorrow. Maybe Tomorrow. Nou, kondig hem even officieel aan. Oh, we doen hem nu, hè? En dan, we doen hem nu. Ja, dan ga ik hem starten. Niet morgen. Nee, dat is goed. Ik ga hem starten en jij kondigt hem nu aan. Nou, de eerste in de reeks uh, beatmuziek uit eh, de jaren 60, 70 is Earth and Fire met het nummer Maybe Tomorrow uit 1973. Oké, tot volgende week. Tot volgende week. De platenkeuze van Rob Ricard. wide open sea. In the ports of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy moon by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet. There's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, Hey, bring me more fish, throw it down by my side and he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with their pride and their pants and the stuff that they do underneath the street lamps in the part of he drinks and he drinks and he drinks once again. He'll drink to the health of the halls of Amsterdam who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone for a future declines when he just can't go on. Throws his nose to the sky instead of above. deep pieces like I cry on the unfaithful love in the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. Dit is Radio 501. Is Radio Dat was David Bowie net met de Port of Amsterdam. En nu I'm a Believer van de Monkeys. thought love was only true in fairy tales And for someone else but not for me Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Put out in my mind, I'm in love. I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind. De in Radio flashback. In de Radio 501 flashback vandaag aandacht voor de Hollies. Hier is hun hit I Can't Let Go. Frankrijk komt eh, Ben Lonkel Soul. En het nummer wat ik van hem heb, dat is Seven Nation Army. Ben Lonkel Soul. I'm gonna find them off. Seven Nation Army Hij schijnt ergens aan de Loire te wonen, dus ongeveer de helft van Frankrijk. Creedence Clearwater Revival is nu aan de beurt. En het eh, nummer van hun eh, repertoire is Bad Moon Rising. Revival. Dit is Radio 5: Leen Donderslag zomereditie. Ik hoop dat jullie allemaal nog een beetje genieten van het programma van deze zomereditie. Dit is Times Like These van John, Jack Johnson. Ja, Jack Johnson heet hij. In times like these In times like those What will be will be And so it goes always goes on and on and on and on and on. On and on and on and on and on it goes. And there's always been laughing, crying, birth and dying, boys and girls with hearts that take a give and break heal and grow and recreate and raise and nurture, but then hurt from time to times like these, in times like those. What will be, will be, and so it goes. And then we'll always be stop and go, and fast and slow, and action, reaction, and sticks and stones, and broken bones. same. You somehow I know never be the same. De stad die centraal staat in dit programma vandaag is Amsterdam. Daar gaan we weer naar terug. Amsterdam, Maggie McNeil. Waar in de wereld je op bent, je denkt terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. In Amsterdam, Amsterdam alleen. Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij. Met het gevoel, je hoort erbij. In Amsterdam, Amsterdam naar de Amerikanen. Any Americans? It's a beautiful city, nice people. Yeah, very welcoming. Back I compared it to my city, I'd be more relaxed here. Been here a few times, with the exception of the drugs that are decriminalized. I haven't seen many drugs at all. Both times, it's been incredibly welcoming, and the people are the sweetest that I've met anywhere in the world. I, we feel very safe here. It's been good. I'm a female traveling by myself, and I feel very safe. Definitely safe. I haven't seen any crime. You don't even see any police out here. People seem very mellow here. <laughs> I would say people are generally friendly. Any major city you go to in the States is way, way, way more sketchy and a place where I would watch myself a lot more than I would ever do in Amsterdam. I've never seen any violence, fights, anything. I think even though it has like all stuff like this, like sex and all these stores, and it's kind of like crazy, but still, eh, I think it's safe. Amsterdam is a wonderful place. And I really enjoyed myself here, and I don't see any danger in coming. Dat waren de Amerikanen over Amsterdam. En dan wordt het heel stil in Amsterdam. Ramses Shaffi. is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm, mm.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 Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke uren. Dat ik eraan zal wennen, dat dit zal blijven duren als de mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm Het is zo stil in Amsterdam dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Hey, hemel! Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Alweer bijna 4 op deze zomerse dag. Iedere week wordt het weer bieruur hier in Donderslag, hier in Studio 11. En ik ga zo maar stoppen voor vandaag, maar mijn collega's zijn er ook vandaag weer speciaal voor jullie tot spookuur. <laughs> <laughs> Je kunt mij de hele week e-mailen. Dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd En natuurlijk alle informatie over Radio 5 Lijn kun je ook deze hele week bevinden vinden op www.radio5lijn.nl en ook op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam De Radio 501 en eh, de schrijf je met T-H-E. En ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen. Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze donderslag van 19 juli. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Ik vond het vandaag weer leuk en ik hoop jullie ook. En ik ga nu ruimte maken voor Lucien Greefkes met zijn programma Afternoons. Met daarin de rubriek De Platenkast van. En ik ben benieuwd wie vandaag zijn gast is. Ik ben er eh, volgende week weer. dag,zelfde dag, tijd, zender.